Voetballer mist de komende vier competitiewedstrijden. Hij heeft een schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal geaccepteerd. Toivonen gaf zondag een elleboogstoot aan ajax Jan Vertongen. Iets wat de scheidsrechter niet had gezien. Het weer op veel plaatsen zon, temperatuur 4 graden in het noorden tot 8 in het zuiden.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 Maar werd ze ijs van stenen, nou dat wordt de middel waard Als ze niet te klein en al geheeld. Uit eten losse kraaien is de rijkdom van het veld. Het hier haast 1500, een hees heerskepaar. Ze boeren en toender, ze bleven altijd vrij. De zuske But language to long. technology. Is it Shut it. Big up yourself. Let's talk about with Julie right now. Yeah, you me. West side. You got your Julie, I got my Julie. Anybody else who on a Julie, they need to get one. Same. Yo, slamming and banging, you dig that? Uh, uh, uh. A to the L to the I to the C to the U to the L I is Julie. S to the H to the A double G. Shut it. Oh, boys get busy. A to the L to the I J to the U to the L I. Ragamuffin give you love and affection. This lover will be your protection. Stick it to you to your contention. Anything for my Julie.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 me head down to me coolie. Uh you turn me on yeah. with your big Babylon. Uh. Julie, you got the sweetest booty. When me touch it with me coolie, uh. uh. turn me on with your big Babylon. I need a cure for this thing I'm feeling.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 From me head down to me coolie. Uh, Woman, you turn me on uh, with your big Babylon. Uh, Julie, you got the sweet uh, that's right. When me touch it with me coolie. Uh, uh, Cause you turn me on with your big Babylon. Whoa! A to the L to the I to the U C Woo. J to yeah. the E to the L I S E S to the H to the A double G C Y. What? boys get this all. the baby. That's right. Stand. boys get busy. Julie. You know me love it, yeah, truly. From me head down to me coolie. Uh, woman, you turn me on hey, with your big Babylon hey, Julie, you got the sweet that's uh, right.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 In Tunesië is oppositieleider Chebi uit de interimregering gestapt. Ook een andere minister is vertrokken en daarmee is het tijdelijke kabinet gedestabiliseerd. Chebi is het niet eens met de koers die de regering is ingeslagen. Ook is hij tegen de nieuwe premier die aantrad na het vertrek van de vorige premier Ghanouchi. Die trad zondag af na hevige betogingen. Veel Tunesiërs accepteren Ghanouchi niet omdat hij deel uitmaakte van het verdreven regime. De afgetreden Shebi heeft in het land veel aanzien. Hij wil president worden, maar volgens hem probeert de interimregering te verhinderen dat dat lukt. Bij eh, de scholierenverkiezingen is de PVV de grootste partij. De partij haalde zo'n 21 van de stemmen. De PvdA en de VVD werden tweede en derde. Bij de verkiezingen konden leerlingen van middelbare scholen en mbo's een stem uitbrengen voor de Provinciale Staten. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar was de PVV ook al de grootste bij de scholierenverkiezingen. Bouwbedrijf Volker Wessels neemt de uitbreiding van het Stedelijk Museum in Amsterdam over van de failliete aannemer Mietred. De gemeente Amsterdam moet nog wel overeenstemming bereiken met de curatoren, maar het ziet er naar uit dat Volker Wessels snel aan de slag kan in het Stedelijk. Volker Wessels heeft vrijwel alle projecten van Mietred overgenomen. PSV-aanvaller Toivonen mist de komende vier competitiewedstrijden. Hij heeft een schikkingsvoorstel van de